uur. Jobboot met het NOS-journaal. In Irak aanslagen met autobommen het leven gekost aan zo'n 60 mensen. De meeste aanslagen waren in Sjiïtische wijken in de hoofdstad Bagdad. De autobommen ontploften bij bushaltes, op markten en in drukke winkelgebieden. Ook in de zuidelijke oliehavenstad Basra was een aanslag. Afgelopen week zijn onder Sjiïten en Soenieten 150 doden gevallen bij bomaanslagen over en weer. In Irak wordt gevreesd voor een terugkeer naar de situatie in de bloedige jaren 2006-2007. Toen stond het land aan de rand van een totale burgeroorlog. Nederlandse topschaatsers trainen vanaf 2016 vrijwel zeker in Almere. Die stad heeft volgens de KNSB en NOC-NSF de beste plannen voor een nationale schaatsstempel. Dat blijkt uit een vertrouwelijk beoordelingsrapport dat de NOS in handen heeft. Het IJsdoom Almere, dat nog gebouwd moet worden, zal de nationale trainings- en wedstrijdaccommodatie worden van het Nederlandse topschaatsen. Het stadion moet gebouwd worden in Almere Poort langs de A6. Ook Tialf in Heerenveen en Zoetermeer zijn in de race. Een definitief besluit valt volgende week dinsdag. In Israël hebben twee bankrovers vier mensen doodgeschoten. Een gijzelaar raakte zwaar gewond toen de daders in Beersheba wild om zich heen schoten. Ze lieten na verloop van tijd een vrouw vrij. Een van de overvallers heeft zichzelf tijdens een vuurgevecht met de politie doodgeschoten. De tweede is zwaar gewond, meldt de krant Haaretz. De vier slachtoffers zijn drie mannen en een vrouw. Voetbalvereniging VV Jonathan in Zeist, waar de negenjarige Ruben lid van was, heeft voor deze week alle trainingen en wedstrijden afgelast. De dood van de broertjes is hard aangekomen bij de vereniging. Buiten hangen de vlaggen half stok. De teamgenootjes van Ruben hebben een speciale bijeenkomst gehouden om alles te verwerken. Het onderzoek naar de dood van de jongens gaat intussen door. Dat gebeurt op de vindplaats van de lichamen, maar ook in de omgeving. Verder is een buurtonderzoek gestart. Het weer bewolkt, snevelig en af en toe regen of motregen.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 Bij Eembrugge 2 kilometer en de richting Amsterdam. Tussen Knoop het Hoevenlaak en Amersfoort Noord 3. Verderop 2 kilometer bij Muiden Oost. A6 Lelystad richting Muiden tussen Lelystad en Almere buiten Oost 2. Op de ringweg Amsterdam de A10 West richting Den Haag bij de afrit Westport 2 kilometer. A12 in richting Den Haag tussen de knooppunt Lunetten en knooppunt Oude 3. En verderop 2 kilometer bij Nieuwebrug. A13 Rotterdam richting Den Haag. Bij Delft-Noord 5 kilometer. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Delft-Noord is de rechterlijn ook dicht.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 Met bijna alle singles zitten dat van de Tramps. Je de, de Disco Inferno, zo begin van het derde helaas uur van Zandvoort op maandag op tweede Pinsdag 2013. Dan weer droog, dan weer een beetje regen. En op dit moment regent het toch wel behoorlijk door. En dat betekent dat de Porsches GT op eh, regenbanden zijn gestart, uh, Ja, want ze stonden al op de grid met, uh, met slicks. En toen begonnen dus, kwam er een dame, een lieftallige jonge dame de baan opgerend... met het woord Red Race. En toen gingen ze dus als een stel gekken de banden alsnog wisselen. En zometeen komen de rijderswissels eraan. En daarvoor dan gaan we natuurlijk even schakelen met Willem van Densen... want die is voor ons aanwezig op het circuitpark Zandvoort. Al vanaf vanmorgen 9 uur, ja ja, de hele dag op het circuitpark te vinden. En eh, de hele dag natuurlijk ook via kanaal 40 aan digitaal en 45 analoog te volgen. Dankzij ons team van ZFM Zandvoort TV in samenwerking met het circuitpark Zandvoort. Wat gaan we verder nog doen? Uiteraard veel muziek. En rond de klok van half vijf hebben we nog het dier van de week. En die luistert naar de naam Gomer. En rond de eh, klok van kwart voor vijf, wegens eh, succes geprolongeerd, ons gedicht van verhuizing. En uiteraard uh, draaien de plaat voor Ruud, daarachteraan. Tuurlijk. Kan ik nu alvast verklappen. Die gaan we daarna draaien. Uh, veel muziek en straks weer schakelen naar het circuitpark Zandvoort. Hier is Redbone en Wounded Knee. Oh, lekker ruig zo. We were all wounded at wounded knee. You and me. You and me. the seventh cavalry. You and me. and me. We were all wounded by wounded Je hoorde de single van Redbone en Wounded Knee. Hier is Duran Duran en The Reflex. The Reflex. The Reflex. The Reflex. de jaren 80 hoorde je de single van Duran Duran. Dat was de Reflex, een van hun beste platen wat mij betreft. Inmiddels eh, kwart over vier geweest. Je luistert naar Zandvoort op maandag. En vandaag eh, zijn we natuurlijk ook weer op circuitpark Zandvoort aanwezig. Schakelen we weer over naar het circuit, naar eh, Willem van Dezen. Want we zijn met de Porsche GT's bezig. En de rijderswissels, hoe is het daarmee gegaan of hoe gaat het daarmee Willem? ja, daar is het eh, in principe goed mee gegaan. Er is nog één equipe eh, die moet. Eh, inmiddels een regenachtig circuit Zandvoort. En ik ben niet de enige die erachter gekomen is. We hadden ook de equipe ja, die van Palmhof vertrokken door is en uh, Melrooy Heemskerk. Melrooy Heemskerk, een van de grote Nederlandse talenten natuurlijk in de sport. Ja, en ik weet niet of ze naar mij hadden geluisterd of zelf op bij of wat hadden gekeken. Maar die waren de enige die op sliks eh, vertrokken waren. <laughs> Oké. <laughs> dat heb jij op je geweten, Willem. en eh, nou, Melroy nou, ja, eigenlijk, ja we kunnen zeggen, nou, de snelste van het veld, ja, die was eh, ruim 20 minuten lang de langzaamste van het veld op de sliks. Het had natuurlijk weinig nut om naar binnen te gaan om regenbanden te gaan halen, want ze hebben al een verplichte spit die na 20 minuten pas mag plaatsvinden. Ja, dan waren ze kansloos geweest. Maar nu was hij ook per ronde 10 seconden langzamer als de snelste. En vergooide daarmee eh, natuurlijk alle kansen. Op het moment dat de auto nu weer eh, de rijder gewisseld heeft, zijn ook de regenbanden eh, erop. Maar nu zit langzamer van de twee achter het stuur. Dus zullen ze ook niet verder naar voren komen. Die het ook niet slim deed, dat was de Belg... Belian, die ging een rondje al af in de Tassanbocht. Nou, die kwam netjes aan de buitenkant. Daar is het eh, lekker verhard. Dan kan je mooi eh, er helemaal buiten het grind om weer de baan op. Maar nu denk ik, neem een korte weg, ik ga door de grindpad heen en dan kom ik ook weer op de baan weer. Maar ja, dan blijf je steken. Dus die uh, daar ook eh, twee rondjes mee. Eh, en ook, ondanks het feit dat hij een hele sterke teamgenoot heeft, dat is de Belg Longin. Ja, ook kansloos voor verdere resultaten in die wedstrijd. We zien nu aan de leiding de equipe van Splunteren, van Splunteren met een voorsprong van ruim 30 seconden. En ja, voor die moet het gesneden koek zijn om eh, dat binnen te gaan halen natuurlijk bij de goede coureurs. En eh, ja, dat mag geen eh, probleem meer zijn voor die twee. Oké Willem, dus alle zeven Porsches nog in de race? Ja, ja. Nou, dat is, toch mooi, want als je toch in de grindbak staat en je moet losgetrokken worden... in een, reguliere race word je er gewoon uitgehaald, toch? Ja, nou ja, als je verder kan, dan mag je verder hoor. Maar uh, je hebt ook zoveel tijd verloren daarmee dat het ja, resultaat zal het niet meer brengen eh, natuurlijk. Oké, okay, ik hoop tot tussen 10 van 5 en 5 van 5 nog even bij je terug te komen. Mag ik nog één vraag stellen aan Willem? Ja, ja ik eh, voel hem al. Eh. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wat kost de entree ga ik niet aan je vragen. Of hoeveel mensen zijn er op een circuit? Het gaat over schatje. Nee, ik schat niet dat ik die vraag ga stellen. <laughs> Nou. Nee, maar eh, Willem, wat ik, eh, wat ik mij afvraag, hè, die rijderswissels tijdens deze eh, Porsche-race, heeft dat nog veel invloed op, op de, de stand, zeg maar, op de baan? Nou, nou ja, in zoverre dat ja, dat zijn profs en amateurs die samenrijden. En ja, ben je begonnen met de amateur dan ga, en je hebt voor aan de prof, dan ga je en hij wordt sneller over de baan. En andersom eh, natuurlijk, eh, als nu de amateur erin zit. Tenzij je natuurlijk als prof op regen, of eh, slecht rijden in de regen. En <laughs> de amateur rijdt nu op regenbonden. Dan zal het verschil onderling niet zo groot zijn. Maar dat is de invloed. En de invloed verder is natuurlijk dat er ik zit even kijken. Oh ja, ik zie hier voor me... Eh, jij had het erover of uh, eh, zeven auto's nog in de baan zijn. Ik zie hier nu in een uh, eh, voor me toch een auto in de geel die de baan verlaten heeft. Dat is Jan van Kuik. Die rijdt alleen. die heeft dan net zo lang moeten in de pit staan als de overige die wisselen. Maar als ik er zo naar kijk, dan is dat wel degelijk een uitvaller. En gaat hij niet verder in de race. Dus van de zeven zijn er nu nog zes over. Nog zes en die moeten nog rijden hoe lang? Schatje? Eh, eh, nog, een minuutje of eh, <laughs> en ik wil het toch zeggen hoor, je <laughs> vraagt er niet naar, maar ik schat ze niet. Ik heb voor een uh, 82, 8200 50 eh, toeschouwers. Oké, nou valt misschien enigszins tegen. Kan ook door, aan het weer zitten liggen natuurlijk. Ja, oké, okay, maar ruim 8000. Dat is toch een mooi aantal. Dat, dat dacht ik ook. hey, Willem, dankjewel. En we komen straks eh, nog hopelijk één keer bij je terug. Oké. En dan horen we de uitslag van deze Porsche race... die nu nog gaan is op het circuitpark Zalvoort. Hier is Arja Speedwagon. offer your throat to the wolf with the red roses? Will he offer me his mouth? Yes. Will he offer me his teeth? Yes. Will he offer me his jaws? Yes. Will he offer me his hunger? Yes. Again? Will he offer me his hunger? Yes. And will he starve without me? Yes. And does he love me? Yes. Yes. On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses? Yes. I bet you say that to all the boys. Wat een apart begin zeg van deze plaats. Nou. Ken, ik nog helemaal niet. Maar je hoort hem niet, And you took the words right out of my mouth. Het is inmiddels half vijf. Betekent tijd voor het dier van de week, Albertje? Ja, en het is de laatste dag voor Gomer. Dat hij in de dier van de week is, want volgende week hebben we natuurlijk weer een ander dier. Eh, Gomer is een rotweiler eh, reu van drie jaar. Hij is leuk, grappig en soms een beetje druk. Hij kan het prima vinden met soortgenootjes, maar kan zich soms een beetje opdringerig opstellen. Gomer zoekt dan ook een rustige en zelfverzekerde baas die ermee weet om te gaan... en hem op een positieve manier op zijn plaats kan houden. Goma kan heel erg schrikken van mensen die hun stem verheffen tegen hem. Zijn nieuwe baas zal daar rekening mee moeten houden. Goma kan prima loslopen en hij luistert dan ook erg goed. Hij vindt het heerlijk om lekker met de baas op stap te gaan... en hij zou het prachtig vinden om met de baas een leuke cursus te gaan volgen. Met katten kan hij het ook prima vinden, zolang de kat zelf ook aan honden is gewend. Met kinderen vanaf 12 jaar kan Gomer prima opschieten. En waar verblijft Gomer op dit moment? Gomer verblijft in het Dierentehuis Kennemland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 eh, uur. En telefonisch bereik op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op internet www.dierentehuiskennemerland.nl En gun Gomer een thuis. Ze moet wel een beetje zachtjes praten, hè? tegenkomer. Ja, anders schrikt hij.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 time when I tried so eigenlijk even moeten waarschuwen, Albert-Jan. Hier kunnen je boksen van stuk gaan. <laughs> Ga ze heel raar klinken, weet je wel. <laughs> Je de single van Linkin Park op speciaal verzoek van de heren van de bouw.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 Turn around. eclipse of the heart. was in één keer terug op het Songfestival 2013. Deze Bonnie Tyler, toen kon ze nog wel mooi zingen trouwens. Ja, ja nou niet meer. Door de Total Eclipse of the Heart bij CFM. Daarvoor uh, Linkin Park voor eh, de jongens van de bouw, om het zo maar even te zeggen. En wij hebben er eentje uitgekozen voor de jongens van de bouw. Ja, want er is een hoop herrie op die bouw natuurlijk. Een nou, hoop herrie. Dan kunnen ze een hoop... Er wordt gezaagd en gehakt. Zoals Ruud, gescheurd. Dat, zoals Ruud dat zegt, een stof uit je oren plaat. Stof uit je oren plaat. Komt hij aan, M&M. Hier is Not Afraid. I guess I had to go to that place. to get to this one. Now, some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them. But you won't take the sting out these words before I say them. Cause ain't no way I'ma let you stop me from causing man. When I say I'ma do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So fuck the world, feed it beans. It's gassed up. If it thinks it's stopping me, I'ma be what I set out to be. Without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No fans of us, don't try to ask him why, how can he? From infinite down to the last relapse album, he still whether he's on salary, paid hourly until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse. He's married to the game, like a fuck you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid, I'm not afraid to take a stand, take a stand. and cut the crap. I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting capped. to the fans, I will never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last we laughed. CD was aired. Perhaps I ran them accents into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say is get back me Admittedly, I probably did it subliminally for you So I could come back a brand new me You helped see me through And don't even realize what you did Cause believe me, you I've been through the ringer But they can do little to the middle finger I think I got a tear in my eye I feel like the king of my world Haters can make like bees with no stingers and drop dead No more beef flingers, no more drama from now on I promise to focus solely on handling my responsibilities as a father So I solemnly swear to always treat this root. it You couldn't a single single the way I feel I'm strong enough to the club Or the corner En ook deze kom je tegen in de platenbak van mijn collega Albert-Jan Vos. Jawel, je hoorde Eminem en I'm Not Afraid. Voor de laatste keer vraag schakelen we live over naar het circuitpark Zalvoort... naar Willem van Denzen. Want de race van de Porsche is eh, inmiddels ten einde. We willen natuurlijk weten wie deze race gewonnen heeft, eh, Willem. Ja, dat klopt helemaal. Uh, Porsche Cup eh, ten einde, eh, zojuist afgevlacht. En de winnaars, uh, ja, niet zo verrassend uiteraard. Als we kijken hoe de stand halverwege was, is Max van Splunter en Paul van Splunter geweest. Normaal gesproken rijdt Paul van Splunter met Christian Frankenhout. Maar die had een race in Duitsland. Max werd ingeschakeld. nou, die heeft het prima gedaan als invaller. Tweede vinden we dan terug de equipe... Abbott en eh, Van Hooijdonk. Eh, Jeffrey Van Hooijdonk, een oude Belgische hoop op eh, Formule 1 geweest. Nu actief hier in deze Porsche Cup. En derde uiteindelijk is geworden Carlos Riepers. Dan kijken we even naar de vierde plaats. Is dat dan de, toch de equipe Hodenius Heemskerk geweest. Die begonnen op Sliks. En ik durf hem wel aan. waren ze niet op Sliks gestart. Heemskerk die moest het hele traject afleggen. zijn stint op Sliks in de regen. Had hij ook regenbanden gehad. Nou, dan hadden ze wel degelijk mee kunnen staan om de overwinning. Alsnog eh, vierde geworden, dus ja, toch nog een beetje een goed voor die equipe. Oké Willem, nou dankjewel voor je bijdrage van vandaag. En de volgende race gaan we uiteraard weer spreken. De volgende race is welke? Uh, dus volgende week, 24 uur eh, lang, gaan we fietsen op het <laughs> Oké, ja, oké. De bicycle race bedoel je? Ja, ja, ja. Ja, ik snap hem. Nee, maar ergens half eh, juni hebben we ook weer hier uh, races. Hier gaan we nog even door met de Formule Renault 1.6. maar dat zal ik jullie verder besparen. Oké. <laughs> Willem, hartstikke bedankt voor je verslaggeving live vanaf het eh, circuit de hele dag. Top prestatie. En eh, tot de volgende keer. Oké, hoi. Hoi, dat was Willem van deze vanaf het circuitpark Zandvoort. En hier is Raccoon en Love You More.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 En het gaat over de verhuizing van CFM. We gaan naar onze nieuwe studio, door ZFM gehuurd. We hebben een nieuwe studio aan de Tolweg, in een woonbuurt. We nemen afscheid van het Gasthuisplein. Het werd te duur en te klein. We gaan het centrum van Zandvoort zeker missen. Maar met de nieuwe studio zeker niet achter het net vissen. ZFM is blij met de zegen door de gemeente verkregen. En ga nu de nieuwe studio volgen op andere tolwegen. Er gaan nieuwe deuren voor ons open. De oude kunnen we nu met een gerust hart slopen. We krijgen twee nieuwe studio's om in te leven... en kunnen daarom Zandvoort zoveel meer geven... Mooie muziek, veel informatie en tv alom. We trekken op 1 juni naar ons nieuwe heiligdom. Nieuwe kansen om nog meer Zandvoorters voor ZFM te winnen. Daarom gaan wij verhuizen en een nieuw mediapark beginnen. Kwaliteit, continuïteit en betrokkenheid zijn nu te meer in tel... We zullen hieraan denken als wij vanuit de tolweg uitzenden... en daar zitten beter in ons vel. Dank, CFM, voor de tijd die is geweest. Het was een tijd van te veel vrijheid en feest. Op naar de tolweg. Weg. Weg van het Gasthuisplein. Op op naar een studio met veel high-tech. Wat een mooi gedicht van de week. Verhuizing. CFM vanaf 1 juni vanaf de Tolweg. En dan gaan we het Gasthuisplein verlaten. Wij zeggen goodbye Gasthuisplein. Goodbye. ons jarenste huis. voor het grote raam keken we op het plein. Maar geld te weinig en een te hoge huur. En gemeente reikte de helpende hand. Want met een goede nieuwe locatie aan het Tolweg 10 staat ons nieuwe pand. primero en dat betekent eh, voor jou, Albert-Jan, dat je nog één keer mag hè, vanaf het Gasthuisplein. Ja, aanstaande zaterdag. Aanstaande zaterdag tussen 2 en 5. Worden we ook eh, live eh, trouwens uitgezonden op CFM TV tussen 2 en 5. Kun je live meekijken in de oude studio aan het Gasthuisplein dan zeggen we inderdaad goodbye Gassasplein. Dat doen we op 29 mei tussen 12 en 5 eh, uur. En daarna een afterparty bij Café 4. Is iedereen eh, van harte welkom met een live optreden van Ruud Jansen. Onze uitzending Zandvoort op maandag zit er weer op. Ja, we hebben weer lekker drie dagen radio mogen maken. Hè? Dat bedoel ik. Helemaal goed. En eh, volgende week zaterdag, dan, dan zijn we er weer. Tussen 2 en 5 met Zandvoort op zaterdag. Nog een hele fijne maandag verder. En bedankt voor het luisteren. En graag, graag tot een andere keer.